Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De president van Oekraïne staat open voor vredesbesprekingen. Dat heeft Zelensky in een speech gezegd. Maar die gesprekken zullen hoe dan ook niet in Belarus plaatsvinden, zoals Rusland wil. De Oekraïense president vindt niet dat je over vrede kunt praten in een land waar raketten vandaan komen. Ondertussen wordt in Kharkov nog flink gevochten. Dat is de grootste stad na de hoofdstad Kiev. Er zijn daar Russische tanks gespot in de straten. Maar de Oekraïners geven zich niet zomaar over, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Steden als Kiev en Kharkov, steden, die zijn natuurlijk heel moeilijk eh, om, om, om snel, eh, snel in te nemen. Maar de, de indruk is dat eh, ja, in sommige gevallen, zoals nu in Kharkov, dat, dat de, de Russische troepen daar te maken hebben met, met flinke tegenstand en ook zware verliezen leiden. Door de gevechten zijn nog altijd veel mensen op de vlucht. 100.000 mensen zouden de grens over zijn gestoken en de EU heeft samen met het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada besloten om Russische banken uit het internationale betaalsysteem te gooien. Dat zijn de zwaarste sancties tot nu toe tegen het land. Ander nieuws, de Apple Store in Amsterdam gaat maandag toch nog niet open. De winkel moet nog opgeknapt worden na de gijzeling van afgelopen week. Zo zitten er meerdere kogelgaten in de ramen. De Amsterdamse gijzelaar van 27, die zichzelf dreigde op te blazen, overleed na afloop van zijn actie. In Dokkum is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand in een kringloopwinkel. 35 mensen moesten hun huis uit, maar niemand raakte gewond. Deze man zag het gebeuren. Toen keek ik naar buiten en zag ik eh, ja, rode gloed in die loods. En toen uh, brandweer gebeld. En toen in een paar seconden vlogen de vlammen van voor naar achter en de hele loods ineens. En toen begonnen de ramen van de flat te knappen en uh, nou ja, brandweer gebeld. toen ging het heel snel, in een paar minuten zeg maar. Nou, hoe de brand ontstond is nog niet bekend. Het weer, het is nu nog koud, maar het wordt een zonnige dag met 11 graden.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 Oh, I'd love to go out fishing in an ocean or a creek, but it wouldn't. tree Dat was Eva Cassidy. En eh, dat was van een eh, cd eh, Live at the Blues Alley. En deze cd is volgens mij opnieuw uitgebracht. En uh, geremasterd en kortom opgeleukt. En die was onlangs weer uitgebracht. En zij is natuurlijk een fantastische zangeres. En ik kon het niet laten om toch weer een nummertje van haar te draaien... in het programma ZFM Jazz. Het oudste programma op radio... een van de oudste programma's op radio Zandvoort. En we hebben nog een uur te gaan met fraaie jazzmuziek. Ik had eh, een aantal rode lijntjes vermeld. Ik had verteld, we hadden het over katten. We hebben het over de harp. En we hadden het over de Westad Story het eerste uur. Met die katten gaan we verder. Want ik heb nog een leuk nummertje klaarstaan van Connie Ingversen. Uh, eh, dat is deze. Ik heb datzelfde in de uitvoering van eh, eh, Benny Goodman gedraaid. Oh, Cat, join in. Nu in een gypsy zigeuner jazz uitvoering. Connie Ingversen. in the old the malted shop and all the cats join in. Down go my last two bits, comes up one banana split and all the cats join in. Drop your jack in the old jukebox, play your favorite disc. When you dance with the Bobby Socks, you dance at your own risk. Yeah, rip, everybody swing, yeah, swing till the rafters ring and all the cats join in. stand. Let me testify and tell you why he goes for dancing all the way. Told me the silly story, story, story to say. When I was a little child, very small, no size at all, folks at the ball, bigger than my toes. <laughs> It always left you laughing, but you used to wish that they would pat your head or pinch your nose. My toes were tickled soon. They came since I've grown up, they still same. Only difference is you put your tickle to work and dancing yourself glad are taking this But you're now living a rhythmic wild life. And in the middle of the winter time, you never get a chill, cause never stand still. My toes for shaking very early. I'm just really know, so I had a ball telling all the reason because tickle toe. Well, tickle toe really gets grooving with Basie in action. Seeing them cooking is real Google, brillant, maar. mouth hero Ja, leuk. Dat was. Eh, eh, is eh, Connie Ingversen, een Amerikaanse jazzzangeres eh, uit Minnesota, zou ik zeggen. En ik vond afval die gitaar erg leuk klinken. Die werd bespeeld door John Jorgensen. En er hoorde ook nog iemand meezingen, een heer. En dat was de gastvocalist John Hendricks... Je heet wel van uh, eh, Hendrix, eh, Lambert en Ross. Eh, ja, leuke muziek is dat. Een rode draad door het programma is de harp. En ik had nog een harpiste ontdekt. Een, een Amerikaanse harpiste. En haar naam moet ik even kijken op het lijstje. Dat is Deborah Hansen Conant. En eh, zij komt uit Californië. En zij is een harpiste en zij speelt eigenlijk eh, jazz, pop, comedy, folk, blues, flamingo, Celtisch, uh, En ze bespeelt de elektrische harp en allerlei andere soorten harpen. En dit is een, een mooi nummertje van een cd uit 1987. Deborah Hansen Round the Corner. Klinkt lekker deze harpmuziek. Luister. dat was Deborah Hansen Conant en eh, Round the Corner. Ja, wat zou er om de hoek zijn? Dat is altijd de grote vraag. Op de bas zat John Lockwood en de drums werden besteld door Bob eh, Culotti. Eh, mooie cd met harpmuziek. Uh, harpmuziek uit Brazilië. En dan heb ik het natuurlijk over Cristina Braga, de Braziliaanse harpiste. Die speelt samen met de Modern Samba Quartet. En die hebben een cd gemaakt 2013, Samba, Jazz and Love. En ja, zij heeft ook een bepaalde manier van zingen. Een beetje, doet me aan Chet Baker denken. Eh, luister naar het nummer Love Parfait. Eh, Christina Braga. beetje lettenachtige klanken van Christina Braga. En daarbij speelde ze ook nog op de harp. Kortom, een eh, mooie cd. Samba, Jazz and Love. Cd uit 2013. En dat allemaal in het kader van de harp als jazzinstrument. Uh, in het eerste dus heb ik een nummertje gedraaid, Bye Bye Blues. En eh, dat, eh, dat, eh, dat, vond ik een grappig nummer. Maar ik kwam eigenlijk een cd tegen, in, die is in september uitgekomen. En dat heet Grollo Blues. En dat waren allemaal opnames van uh, Cuban the Blizzards. Het was tien jaar geleden dat Harry Musquet overleden was. En een of andere technicus van die groep... die had toen allerlei nummers op een... mooie nummers op een, een, cd gezet. Een, twee cd'tjes zijn het zeer, zeer, zeer de moeite waard. Het, ik miste alleen één nummer wat daar niet op stond. En dat is het volgende nummer. En dat heet, eh, even kijken, dat komt van Apple Knocker Flophouse stond het op. Help Me, een bluesy nummer. Komt-ie. Cuban Blizzards. En eh, op de bas er zit een lekker basloopje in. Herman Dijnem. En op het uh, ja, klavier natuurlijk Helmich van de Vecht. En gitaar natuurlijk Elke grilling uit die periode nog. You gotta help me baby. I can't do it all by myself. You gotta help me baby. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. gotta find me somebody else. When you walk, walk with me. Woman, when you talk, talk to me. Help me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I gotta find me somebody else. Ja, Good Old Cuban Blizzards uit een cd uit een LP. De, uh, Apple Knockers Flophouse uit 60 jaar 69. En ja, dit nummer is in talloze malen ook gespeeld. Maar ik mis het een beetje op de, de, de nieuwste cd van de, de band uh, Grollo Blues. Jammer dat deze er niet bij stond. Maar de echte QB-liefhebber kan deze dubbel haar natuurlijk niet missen. Eh, oh ja, laatst hoorde ik nog een aardig leuk bluesbandje. Harlem Lake, Meer Was ook eh, meer van deze tijd natuurlijk. Kortom, eh, dat was de blues. En nu over naar een band, een fictieve band. een zangeres Gloria D. en haar en Her Quartet. En dat zag ik eigenlijk in een, in een, in tv-serie Grandchester. Eh, een serie eh, die in Engeland speelt, net na de Tweede Wereldoorlog. En daar is ook een, een jazz, een priester die nogal van jazzmuziek houdt. En die verzamelt jazzmuziek. En die zit dan in, een, in Londen in een... Eh, in een club. En daar treedt die Gloria die op. En ja, dat is wel grappig. Ik zal daar een nummertje van laten horen. En Her Quartet. Dat staat allemaal op de cd Grandchester, cd uit 2015... naar de gelijknamige televisieserie. Eh, leuke muziek. Eh, past natuurlijk wel in een jazzprogramma. Eh, laatst werd ik eh, enigszins verrast door een nieuwe cd van Abdullah Ibrahim... een bekende pianist die in 1968 als Dollar Brand al zijn eh, opwachting heeft gemaakt. En die heeft onlangs een cd uitgebracht. Volgens mij was het eind november vorig jaar. En dat is de cd Solo Tude. En daarop staat het nummer Blue Bolero. En ja, dit is wel een... Ik heb er wel eens vaker iets van gedaan. Het is een feminale pianist. En eh, het was ook een grote inspiratiebron voor Nubia Cassia. Een saxofonist uh, van, uit eh, Engeland, zou ik maar zeggen. Komt-ie. Abdullah Ibrahim, Solitude. En dat nummer Blue Bolero van een CD uit 2021. iets fout. Dan gaan we gauw iets anders erop zetten. Even kijken wat we dan eh, kiezen. Oh ja, de, doen we Alice uh, Coltrane. Iedereen kent natuurlijk Alice Coltrane eh, als harpist. De harp zouden we veel van draaien. En ik heb gekozen voor het nummer Blue Nile. Een nummertje van Alice Coltrane. Van, uit een cd'tje. ik, volgens mij is het haar tweede cd. Of derde zelf, geloof ik. Psa de El Daoud. Kort stukje, dat is een heel lang nummer. moet het hier toch afbreken, want het nummer duurt zeker acht minuten. En dat is wel eh, natuurlijk spirituele jazz, om het zo maar te zeggen. En eh, Alice Coltrane die op de harp speelt... terwijl de saxofonisten allebei alt eh, blazen. En, maar ik, wil nog meer harpspelers laten horen. En uh, een andere harpspeler die ik wil laten horen... dat is Edmar Castanada. En die heeft een cd opgenomen, Harp versus Harp... En dat heeft hij samen gedaan met Grégoire Mare. Mare is dan volgens mij een, Zwitser die op de mondharmonica speelt. Een nummertje van dit album. Eh, en dan, dan doen we een Magna de Carnaval. dat was de Colombiaanse harpspeler Edmar Castanada... samen met de eh, Zwitserse uh, Grégoire Marais. En dat waren Zuid-Amerikaanse klanken. En dat geeft mij een mooie gelegenheid om eh, iets te zeggen over het eh, concert van jazz in Zandvoort op 13 maart aanstaande. Gelukkig is het weer zover en het kan beginnen. En dit concert op de 13 maart wordt verzorgd door eh, Rebecca Lobry. Rebecca is een fantastische zangeres en een talenwonder... die moeiteloos de Braziliaanse jazz kan brengen. En eh, evenals Frans, Italiaanse en Portugese repertoire... Onder hoede van José Koning, ah, die kennen we al natuurlijk. Eh, eh, eh, de opleiding aan het Rotterdamse Conservatorium heeft zich gespecialiseerd in het Braziliaanse repertoire. En ze schakelt eenvoudig over van de jazz naar salsa, funk, bossa nova enzovoort. En sinds 2001 toert ze met Malando Orkest van Denny Malando... en won met dit orkest in 2015 de Edison prijs. Tussen 2016 en 2020 heeft ze theatervoorstellingen gedraaid... met onder andere Koorbakker, Kortom, 13 maart, niet vergeten. Uh, jazz in Zandvoort op het bekende adres in de krocht. En de, die, die middag wordt verzorgd door eh, Rebecca Lobry, zang. Jean-Louis van Dam op de piano. Ruud Ouwehand speelt de bas. En Jeroen de Rijk zorgt voor de percussie. Kortom, ik weet niet of het al deze keer ook weer volgeboekt is. Maar als je erbij wil zijn, kijk dan op de site. En reserveer kaarten voor de simpele prijs van 15 euro. Aanvang concert gewone tijd, half drie. Zaal open om, om half twee. Nee, sorry, zaal open kwart over twee. Theater open om half twee. Kortom, vergeet het niet, 13 maart. Het is er dichterbij dan je denkt. Een mooie jazzmiddag in Zandvoort. Nou, dat was een lang stuk, maar zeer de moeite waard. Eh, dan kom ik bij een zanger, Paul Anka. Love Cats. Van een prachtige cd, Rock Swings. Fiji tigers. We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. de harp stond centraal in deze uitzending van ZFM Jazz. Eh, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En dit was Park Stickney. En die eh, speelde het bekende thema, de Pink Panther. En dat komt van een Still Live with Jazz Harp. Eh, ik had natuurlijk ook nog Remy van Kersten willen draaien. Maar dat moeten we maar bewaren voor de volgende keer. Kortom, het zit erop. Ik hoop dat je het leuk vond. Een mix van oud en nieuw. Van allerlei leuke muziek. We gaan eruit met het laatste nummer. Ik wens je een hele fijne zondag. Ik ga, zou zeggen, ga zeker naar buiten. Want de zon zon schijnt al de hele ochtend. En het blijft ook zonnig vandaag. Genieten van na al die regen en storm en uh, narigheid van de afgelopen dagen. Dus maak er een mooie zondag van. En graag tot een volgende keer. We gaan eruit met Veronica Swift. Everybody has the right to be wrong. Nou ja, iedereen mag. Nou, dat laten we maar even in het midden. Uh, komt van CD The Bitter Earth, CD 2021. Eh, tot de volgende keer en fijne zondag. Hey. Nobody has the right to be wrong at least once. Everybody has the right to be dunce like, once like. Not being too smart is no disgrace. What sets you apart?